Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Duitse bondkanselier Angela Merkel heeft de druk op de Duitse deelstaten opgevoerd... om de coronaregels aan te scherpen. In een tv-interview zei ze dat de noodrem niet overal wordt gerespecteerd. Daarmee doelt ze op de afspraak dat de deelstaten bij een bepaald aantal besmettingen... scherpe restricties moeten invoeren. Duitsland heeft te maken met een opleving van het virus... maar een aantal deelstaten weigert een strenge lockdown in te voeren... in gebieden waar het aantal besmettingen relatief laag is. Het lijkt de afgelopen week niet te zijn gelukt om het beoogde aantal vaccinaties te halen. Het ministerie van VWS kondigde dinsdag aan dat het aantal prikken voor deze week op 400.000 zou moeten staan. Maar de NOS berekende dat er waarschijnlijk minder dan 300.000 mensen zijn ingeënt. Het ministerie geeft toe dat 400.000 te ambitieus is gebleken. Hoe dat komt, kon de woordvoerder nog niet zeggen. De cijfers moeten nog worden geanalyseerd. De komende dag wordt meer duidelijk. Dan moet ook blijken of het ministerie blijft bij de verwachting... dat de komende week 500.000 mensen gevaccineerd worden. De komende 24 uur worden cruciaal om het containerschip los te krijgen... dat is gestrand in het Suezkanaal. Dat zegt de Boskalis-topman in Nieuwsuur. Het schip van 400 meter lang blokkeert de zeeroute sinds dinsdag. Over twee uur wordt bij hoogwater een eerste poging gedaan het schip los te trekken. Curaçao heeft ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Het elftal onder leiding van Guus Hiddink versloeg Cuba met 2-1. De Curaçaose doelpunten werden gemaakt door Leandro Bacuna en Charlison Benschop. Curaçao zit in een pool van vijf landen en alleen de nummer 1 gaat door naar de volgende ronde. 5 juni speelt de ploeg de volgende wedstrijd tegen de Britse Maagdeneilanden. Het weer in het uiterste noorden kan nog wat regen vallen. Minimaal vannacht tussen de 5 en 8 graden. Morgenochtend op veel plaatsen zon. In het noorden nog wolkenvelden.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 Het ritme, ritme. van ZFM. We kunnen hangen als een poster, brengen, no low, babe. Deze hout van Henny, nee, ze is niet van die rosé. Creatief, agressief, ze no shame, no shame. Hier op de streets is een murdani. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murdani. Ik 5-0. babe Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude is geen liefheid aan Dus waar ik kom je tegen me aanstaan Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar Dit is Hoe ga ik aan jou heen, kan jou heen en met je liefheid je love moet je hier zijn, girl. Hier op de streets is een murder niet. Mannen gaan kapot, al den burning Maar niet Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder Ik zag er in 501. Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd.